Goedemiddag, ik ben Bien en dit is het nieuws van NOS op 3. Heel Lansingerland is aan de beurt. In die gemeente in Zuid-Holland zijn ze begonnen met de grootste coronatestcampagne tot nu toe. Alle ruim 60.000 inwoners zijn opgeroepen om zich de komende dagen te melden. De GGD wil vooral weten hoe ver de Britse variant er al is verspreid. Zeker 30 mensen hebben die. Ze zijn waarschijnlijk besmet op een school. Een van de testlocaties is een sporthal in Bergsenhoek. Ja, yes, dan gaan we beginnen. Mag je mond open, tong naar buiten en aan. Ah. Ah. Ja, ik ben er alweer bijna hoor. Oh. Ah. ah. Ja, dat was de eerste test. Dat was even wennen. Maar eh, nee, ging goed. En de kinderen ook. Een beetje spannend, maar verder allemaal goed. Helemaal geweldig. Ja? Ik vind gewoon ook dat iedereen het moet doen. Want die besmettingen hier van zoveel kinderen uit één klas... waar ook mijn kleinkinderen ingezeten hebben in, voorgaande jaren... nou, dan denk ik van eh, perfect dat ze dit doen. Ja, goede actie. Ja, ik denk eh, om zicht te krijgen op eh, verspreiding en eh, ja, werk graag ermee. mee. Als het aan RIVM-baas Jaap van Dissel ligt, moet dit echt afgelopen zijn. Een huis vol visite. Er raken nog te veel mensen thuis besmet met corona, zegt Van Dissel. En nog te vaak door die visite. Dus het bezoek van vrienden, eh, kennissen, familieleden... maar soms ook misschien eh, kleine parties die in huizen worden georganiseerd. Nou, dat betekent dat je je dus eigenlijk moet richten nu... op het verminderen van de overdracht... door thuisbezoeken van eh, kennissen en familieleden. De RIVM-baas denkt dat er nog strengere regels kunnen komen dan nu... zoals een avondklok of een maximum aantal kilo kilometers dat je mag reizen om bij iemand op visite te gaan. En gisteren kwam opa Kniks in het nieuws. Een man uit Breda had met deze bouwsteentjes een reuzenrad gebouwd, maar het werd gestolen. Via de lift, via de lift naar beneden. Ik heb vannacht ook eh, praktisch niet geslapen. Er kwamen ontzettend veel reacties. Mensen willen hun dozen met Kniks aan hem geven, zodat hij een nieuw reuzenrad kan bouwen. En er is nu een doneeractie gestart. Het weer. Vanmiddag zijn er wat meer wolken en kan er een bui vallen. Het wordt 6 of 7 graden. Morgen in Zeeland misschien wat natte sneeuw en kouder. Maximaal 3 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is een spoedreparatie aan de gang op de A9 maar Amstelveen. Tussen Beverwijk Oost en knooppunt plein staat door, daardoor 5 kilometer. Met ruim 20 minuten vertraging. Er is maar één rijstrook open. Dat gaat niet al te lang duren. Helaas gebeurde er net een ongeluk met een vrachtwagen en een personenauto op de A22 Beverwijk richting Velzen. De weg is dicht tussen Beverwijk en het Knopend Velzen.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 I couldn't wait to tell you why. I'm standing here with this awkward smile. And that's because. out and sudden joke, a tender kiss. I know I'm gonna die this, and that's because. how she's left, cleaning up the mess he made.